Annette Schut met het NOS Journaal. De zoektocht naar de twee vermiste mannen in de Maas bij Venlo is stilgelegd. De twee Duitsers van 21 en 22 jaar sprongen vanochtend vroeg in de rivier... nadat een telefoon in het water was gevallen. Ze werden door de sterke stroming meegetrokken en verdwenen. Onder meer met een sonarboot, duikers en een politiehelikopter... werd de hele dag tevergeefs naar ze gezocht. De hulpdiensten gaan morgenochtend verder met zoeken. De agent die in de Duitse stad Mannheim in zijn nek werd gestoken is overleden. De agent probeerde vrijdag in te grijpen toen een man op mensen begon in te steken... bij een bijeenkomst van een islamkritische organisatie. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie de bekende rechtse activist Michael Sturzenberger. Volgens Duitse media is de aanslagpleger een Afghaanse man van 25. Hij werd door de politie neergeschoten en ligt in het ziekenhuis. Als Hamas instemt met het plan voor een staakt het vuren, dan zal Israël volgen. Dat denkt de Amerikaanse regering die het plan vrijdag presenteerde. Het voorstel dat de VS in overleg met Israël maakte... moet ook leiden tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars en meer humanitaire hulp. Hamas reageerde positief, maar de Israëlische premier Netanyahu temperde de hoop. Hij zei gisteren dat Israël vasthoudt aan de doelstellingen die het aan het begin van de oorlog stelde... De volledige vernietiging van Hamas is daarvan de belangrijkste. In Breda is een volksfeest losgebarsten vanwege de promotie van NAC. De club verloor vanavond bij Excelsior met 4-1, maar promoveert toch omdat het de thuiswedstrijd eerder met 6-2 had gewonnen. Meteen na het laatste fluitsignaal gingen de fakkels aan bij het Radverlegstadion in Breda... waar duizenden supporters samen naar de wedstrijd keken. Fans vielen elkaar huilend in de armen. De Bredaanse club keert na vijf jaar terug in de eredivisie. Eerder promoveerden Willem II en FC Groningen. Het weer, vannacht neemt de bewolking toe. Morgen een grijze dag, graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de AN9 vanuit Alkmaar naar Den Helder...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 and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan. Jeff Oster. You're listening to Peaceful Radio. quase passadas na areia. Onde o maluco é marado e fala espanhol. Onde o velho pescador panzela espera que a lapula lhe morde o anzol. E o marado do maluco repenta na areia como a espuma do mar. <laughs> Ele habla espanhol, quimbundo é som de quimbo. Estico, astiga e o mais maluco ele é la toa. Cabetula e pungula na pista, né? o samba no pé, meu mano. Risca-me esse salão para chocá-la toda a ver, meu camba angolano. Não, não, não é mentira, é verdade, dread. Vão meter boi d'água no salão, mas vamos levantar poeira. Vão meter mais água e mesmo assim vamos levantar poeira. Dança sempre, macemba, dança cabetule que lapanga.